uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De jeugdzorg is dit jaar opnieuw duurder geworden. Driekwart van de gemeente geeft daar meer geld aan uit... vergeleken met vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en de NOS. Aan het onderzoek deden ruim 200 gemeenten mee. Vier op de tien gemeenten overwegen minder jongeren te gaan helpen. Rotterdam komt miljoenen tekort en zegt dat de gemeente veel te weinig geld krijgt van het Rijk. Om de kosten terug te dringen verwijzen huisartsen soms minder vaak door naar specialistische hulp. De man die vastzit vanwege de dodelijke steekpartij in Breda afgelopen weekend... heeft kort daarvoor mogelijk iemand anders met zijn vuist in het gezicht geslagen. Een jongen van 18 heeft aangifte gedaan. Na de vuistslag liep de 36-jarige verdachte door... en stak vrijwel direct daarna een man van 23 uit Dordrecht neer... die overleed later in het ziekenhuis. De beide slachtoffers kenden de aanvaller niet. Een lid van de Italiaanse maffia gijzelt in het zuiden van Italië... medewerkers van een postkantoor. Hij liep met een mes naar binnen en gijzelde vijf medewerkers... onder wie de directeur de klanten liet hij gaan. Na een uur mocht ook een vrouwelijke gijzelaar het pand verlaten. De politie heeft contact met de man gelegd. Hij zou om een gesprek met minister Salvini van Binnenlandse Zaken hebben gevraagd. Het maffialid werd vorige week bij Verstek veroordeeld tot 19 jaar cel. En Rijkswaterstaat heeft een spandoek boven de A28 bij Assen weggehaald. Met het doek aan een viaduct wilden ondernemers uit het noorden aandacht vragen voor Assen als plek voor de mogelijke Nederlandse Formule 1-race. Volgens Rijkswaterstaat zou het spandoek mensen kunnen afleiden of het doek zou naar beneden kunnen vallen. Assen en Zandvoort zeggen beide kans te maken om over twee jaar de Nederlandse Grand Prix te organiseren. Het weer nog vanavond en vannacht opklaringen... met vooral in het noorden kans op nevel of een mistbank. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint bewolkt met later op de dag meer zon. Het wordt dan 16 tot lokaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Met nu de Muziek muziekboulevard. Elke morgen, elke middag, elke avond dat ik er wel, maar jij er niet was. Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. dansen op de gang. Lange tanden, wat een huren, wat een huren.